ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land is het plaatselijk glad door bevriezing en sneeuwresten. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat file bij Amsterdam Westpoort 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Stedenwijk en Knoop het Muidenberg 6 kilometer met een kwartier vertraging. De N242, Alkmaar richting Middenmeer... tussen de ring van Alkmaar en Noordscharwoude, 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. De andere kant op richting Alkmaar tussen Herugowaarts en de aansluiting met de A9, 7 kilometer file.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 Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een IT-storing en het winterweer rijden er tot zeker 10 uur geen treinen van NS. Door de storing is het niet gelukt om de winterdienstregeling op gang te brengen. En ook zijn er nog altijd veel wisselstoringen. Op de A12 bij De Meern is een vrachtwagen geschaard. In de vertraging richting Utrecht bedraagt uren. Het aantal doden bij de protestgolf in Iran lijkt fors opgelopen. Volgens mensenrechtenactivisten zijn in negen dagen tijd 29 doden gevallen... en zijn ruim 1200 mensen gearresteerd. En een crimineel netwerk zit achter het vuurwerkgeweld tegen de politie in Amsterdam-Noord tijdens Oud en Nieuw. Dat zei korpschef Knol in het tv-programma Pauw en de Wit. Het weer, enkele winterse buien, er is ook nog kans op mist.